บุ๊กทูห้า Vijf. Vijf. ประเทศและภาษา Landen en talen. Landen en talen. จอห์นมาจากลอนดอน John komt uit Londen. John komt uit Londen. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Londen ligt in Groot-Brittannië. Londen ligt in Groot-Brittannië. เขาพูดภาษาอังกฤษ Hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. มาเรียมาจากมาดริด Maria komt uit Madrid. Maria komt uit Madrid. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Madrid ligt in Spanje. Madrid ligt in Spanje. เธอพูดภาษาสเปน Zij spreekt Spaans. Zij spreekt Spaans. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Peter en Martha komen uit Berlijn. Peter en Martha komen uit Berlijn. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlijn ligt in Duitsland. Berlijn ligt in Duitsland. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Spreken jullie allebei Duits? Spreken jullie allebei Duits? ลอนดอนเป็นเมืองหลวง Londen is een hoofdstad. Londen is een hoofdstad. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. Madrid en Berlijn zijn ook hoofdsteden. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. De hoofdsteden zijn groot en lawaaierig. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Frankrijk ligt in Europa. Frankrijk ligt in Europa. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Egypte ligt in Afrika. Egypte ligt in Afrika. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Japan ligt in Azië. Japan ligt in Azië. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Canada ligt in Noord-Amerika. Canada ligt in Noord-Amerika. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง Panama ligt in Midden-Amerika. Panama ligt in Midden-Amerika. ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ Brazilië ligt in Zuid-Amerika. Brazilië ligt in Zuid-Amerika. กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด